dat het verdeelde kabinet toch eensgezind was over de aanpak van de brexit. Maar dat compromis maakt de Britse onderhandelingspositie volgens Davis alleen maar zwakker. Hij denkt dat de EU Londen onder druk zal zetten om nog meer concessies te doen. Raab was in het verleden al minister van Huisvesting. Hij heeft al de eten afgelegd bij de koningin. Minister Schouten van Landbouw en de provincies willen samen met zeehondenopvanglocaties komen tot een zeehondenakkoord. In dat akkoord moet staan wanneer een zeehond moet worden opgevangen. Een commissie had in maart geadviseerd om de opvang van zeehonden te beperken. Het opvangen van zeehonden is niet noodzakelijk om de soort in stand te houden. De minister wil daarom nog voor het eind van het jaar nieuwe regels opstellen. Nederland telt vijf zeehondenopvangcentra. Die hebben nu allemaal nog hun eigen manier van werken. Beveiligers hebben vanochtend op Schiphol een uur lang een stiptheidsactie gevoerd bij de personen- en bagagecontrole. Volgens de FNV zullen meer acties volgen. De actie vanochtend heeft, de reizigers, heeft voor de reizigers weinig problemen opgeleverd. De acties volgen op een ultimatum dat FNV en CNV aan de werkgevers in de beveiligingsbranche hebben gesteld voor een betere CAO. Dat ultimatum liep af op 30 juni. In Duitsland is Hans Günther Winkler overleden, de meest succesvolle Olympische ruiter ooit. Hij won vijf keer goud, één keer zilver en één keer brons. Bovendien is Winkler de enige sporter die medailles won op zes achtereenvolgende Olympische Spelen tussen 1956 en 1976. Hans Günther Winkler was 91 jaar. Het weer bewolkt, plaatselijk wat lichte regen.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 Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, what you gonna do? Mm. Do you wanna get down? Ah. Oh, what you gonna do? Mm. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall.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 Singing in our dreams can only get better. Can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get better. someday that you will love me. Really. taught me some lessons. Those are my blessings.